de 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit was de top 3 van 2009. Zomerse 50. 3. la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma. best thing you De 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit is de Zomerse 50.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 De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleuren? Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij.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 Het zijn horecagelegenheden uit het imperium van de overleden ondernemer Koistra. De bierbrouwer eiste dat 17 kroegen werden ontruimd vanwege een huurschuld. Het is niet waarschijnlijk dat de Groningse kroegen echt worden ontruimd. Heineken wil met de pachters praten om de problemen op te lossen. CDA-fractievoorzitter Verhagen ontkent dat zeker één fractielid om principiële redenen een voorbehoud maakt bij een coalitie met gedoogsteun van de PVV. Trouw meldde vanochtend dat de fractie een dissident heeft die zijn eigen afweging wil maken. Verhagen zegt dat de hele fractie heeft ingestemd met het voeren van de onderhandelingen en dat voor iedereen geldt en dat het eindresultaat wordt beoordeeld op de inhoud. Ook andere CDA-fractieleden spreken het krantenbericht tegen of willen geen commentaar geven. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is in Australië gearresteerd. Volgens een collega is hij in de stad Perth aangehouden wegens huisvredebreuk. De Vries wilde een man die van een moord wordt verdacht een brief overhandigen. De Vries was bezig met een programma over de moord op Mariska Mast... een 23-jarige vrouw die in 2008 in Honduras werd vermoord. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat diepgaand onderzoek doen naar mogelijke kartelvorming in de hypotheekmarkt. Onder meer de vereniging Eigen Huis meent dat banken de lagere rente die ze betalen niet doorberekenen aan hun hypotheekklanten. De NMA is al bezig met een korter onderzoek, dat is in oktober klaar. Daarna komt het diepgaande onderzoek. Bernard Haitink, eredirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest... neemt volgende maand een aantal concerten over van chef-dirigent Maris Jansons. Jansons is hartpatiënt en moet in september naar het ziekenhuis. Haitink vertrok eind jaren 80 in onmin bij het Concertgebouworkest. De ruzie werd bijgelegd en sinds 1999 is hij eredirigent. Het weer